Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Argentinië is een onbekend aantal doden gevallen bij een botsing in een treinstation. Volgens lokale media zijn het er 40. Een woordvoerder van de reddingsdiensten zegt dat er 550 gewonden zijn. De trein botste tijdens de ochtendspits met zo'n 20 km per uur tegen het stootblok van het station in Buenos Aires. Toen de voorste treinstel tegen het stootblok botste werden de wagons erachter in elkaar gedrukt. De gezondheidstoestand van prins Friso is niet veranderd, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Zijn situatie is nog altijd stabiel, maar de prins is niet buiten levensgevaar. De artsen die prins Friso behandelen zullen meer bekendmaken over de prognose zodra dat kan, al dus de RVD. De hoogste geestelijk leider in Iran, Ayatollah Khamenei, zegt dat het nucleaire programma van Iran niet kan worden gestopt. Iran is niet van plan om kernwapens te maken omdat ze zinloos, schadelijk en gevaarlijk zijn, zegt gamanei. Doordat de twee buitenlandse inspecteurs zonder resultaat waren vertrokken. Ze wilden naar een militaire basis, maar kregen geen toestemming. In het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia hebben duikers vier lichamen gevonden. Volgens de autoriteiten kan het nog wel even duren voordat de lijken zijn geborgen. In totaal zijn er nu 21 mensen gevonden. Er worden nog 11 passagiers en bemanningsleden vermist. In Frankrijk kunnen automobilisten een bekeuring krijgen van 1500 euro als ze een flitspaalverklikker in hun navigatiesysteem hebben. Sinds vorige maand is dat in Frankrijk verboden. De ANWB raadt automobilisten aan om de flitspaalsignalering van het navigatiesysteem te verwijderen. Het uitzetten van het apparaat of de functie is niet genoeg. Het weer. Bewolkt en af en toe zon bij een graad of 9. Vanavond vanuit het westen regen en veel wind. Morgen wisselend bewolkt en behoorlijk zacht. Maximaal 12 graden. Dit, Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Bunschoten 6, de A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoeterwoude 5, A15 Europort Rotterdam, de nasleep van een autobrand tussen Rozenburg en Knoppenvaanplein Vaanplein over 17 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. Voor Rotterdam de Europoort de A15 bij Rotterdam-Charloes 6, daar is de rechte rijstrook dicht. A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk 5. De A20 richting Gouda voor knooppunt de Brechtseplein 8. En daar is bij knooppunt Ketelplein de linkerrijstrook dicht na een ongeluk.